Renate Kok met het NOS Journaal. Het lichaam van oud-president Mugabe die vrijdag in Singapore overleed... keert woensdag terug in Zimbabwe. De uitvaart is volgende week zondag. Het lichaam van Mugabe wordt opgebaard in een groot stadion... zodat de bevolking afscheid van hem kan nemen. Hij wordt begraven op een erebegraafplaats in Harare. Twee jaar geleden werd Mugabe na tientallen jaren van vrede onderdrukking en verarming afgezet. Maar de huidige machthebbers willen hem vooral herinneren als de man die Zimbabwe in 1980 naar de onafhankelijkheid leidde. Boeing heeft een proef met het nieuwe vliegtuig 777X opgeschort... nadat het was misgegaan tijdens een stresstest op de grond. Volgens onbevestigde berichten sprong bij die test een deur van het vrachtruim onder hoge druk open. Bedoeling was dat het nieuwe toestel deze zomer zijn eerste vlucht zou maken... maar dat was vanwege motorproblemen al uitgesteld tot volgend jaar. Of er nu nog meer uitstel komt wil Boeing niet zeggen. Het bedrijf heeft al grote problemen... doordat de Boeing 737 MAX al maanden aan de grond staat... na twee grote ongelukken in Ethiopië en Indonesië... waarbij in totaal 346 doden vielen. In Hongkong hebben zich duizenden demonstranten verzameld voor het Amerikaanse consulaat. De mars volgde nadat gisteren een nieuwe blokkade van het vliegveld, was mislukt. Er wordt nu al ruim drie maanden actie gevoerd in Hongkong. De protesten waren in eerste instantie gericht tegen de invoering van een omstreden wet... waarmee burgers aan China zouden kunnen worden uitgeleverd. Die wet ging woensdag definitief van tafel... maar de afgelopen weken kwamen de actievoerders met meer eisen. Ze eisen onder meer een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden tijdens de demonstraties. Noord- en Zuid-Korea zijn getroffen door een van de zwaarste stormen daar ooit. Hoe groot de schade in Noord-Korea is, is niet bekend. In Zuid-Korea kwamen drie mensen om het leven... en zitten zo'n 160.000 huizen zonder stroom. Het weer is overwegend bewolkt met af en toe wat zon...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 En die gaat nou een nummer draaien. Niet normaal. Zo goed. Ode. en me Just a Little Time. Hallo! En alle handjes op elkaar voor... Ja! Willem van Rijn. Ja, dankjewel weer. Ja, geweldig. Ook in de tweede uur uh, hoop enthousiast publiek hier uh, bij willemvanrijn.eu. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Wat heb ik nog voor je liggen aan uh, ja, nieuwsdingetjes? Rebelse kinderen, mensen met honden, social media gaan los op eh, de nieuwe kattenchallenge. En dan een Brit van 19 die blind en doof is door een extreem dieet. Dus kijk uit als je op dieet bent. Ik ben zelf ook op dieet. Ik ben eh, bijna 9 kilo kwijt al, dus het gaat op zich wel goed. Alleen, ehm, ja, je moet eventjes uitkijken met wat je dan eet. Op zich wel begrijpelijk. Straks daar meer over. Wat hebben we nog eh, verder in dit uur? Ja, veel lekkere muziek en natuurlijk ook nog de Yuko genoeg dus om te blijven luisteren. Ehm, ja, we hebben volgende week nog eventjes een eh, huishoudelijke mededelingen. Volgende week hebben wij, even kijken, eh, Jordi Carrero in het programma. En de week daarna Simply Names. En eh, die Simply Names die komen met drie personen. Waaronder een zangeres, een gitarist en een andere toetsenist, geloof ik is het. En die komen hier ook nog een beetje ehm, akoestisch tokkelen in de studio. Dus ja, ziet er leuk uit allemaal. We zijn nog druk bezig om wat artiesten bij elkaar te scharrelen. Mocht jij nou een beetje leuk kunnen zingen of iets anders anders uh, eh, interessants hebben... kan je altijd een mailtje sturen naar djwillemvanrijn.gmail.com. djwillemvanrijn.gmail.com gaan wij naar David Ketta en Martin Solveig. En Thing for You. Willem van Rijn. stay when the night is done. You got the kind of thing I should run from. But that's the reason why it's so fun. I always come. The wrong signals to my brain Sending all the right feelings through my veins I should go but I never walk away Always make the same mistakes No, I never change I got a thing for you I got a thing for the things that I get those fucked up feelings. I do, cause I got a thing. David Guetta en Martin Solveig een Thing voor You. Zometeen gaan we het hebben over eh, extreem dieet doen en eh, de consequenties daarvan. Eerst nog eventjes uh, Nederlandstalig. Suzanne en Freek, een, een blauwe dag.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 Hè? Beetje lekker dansen, Suzanne en Freek, blauwe dag. Um, ja, eh, eh, voor de mensen die op dieet zijn. Ehm, ja, waarschijnlijk ben je niet op dit dieet. Want ieder mens snapt wel een beetje dat dit <laughs> geen goed dieet is. Het is de droom van elk kind en misschien ook wel van eh, veel volwassenen. Een dieet met patat, chips, witbrood en gebakken worstjes. <laughs> Dat is eh, echt eh, helemaal niet goed voor je gezondheid is. Eh, dat blijkt uit het schokkerende verhaal van een Britse jongeman. De 19-jarige Jake uit Bristol die raakte twee jaar geleden volledig blind... en werd ook nog slechthorend. Hij had tien jaar lang zo'n extreem eenzijdig dieet gevolgd... dat hij volgens doktoren een groot tekort kreeg aan belangrijke stoffen... zoals bijvoorbeeld koper, selenium en vitamine B12. Door de schade die hij hierdoor opliep is onherstelbaar. Hoe kunnen ouders zo'n voedingspatroon ooit toestaan? Zou je je kunnen afvragen in het Britse The Sun legt de moeder van de jongen uit dat ze alles hebben geprobeerd. Jake is al sinds zijn kleuterjaren een lastige eter. Hij heeft een hekel aan bepaalde voedingsmiddelen eh, omdat de textuur daarvan niet prettig in zijn mond voelt. De groente- en fruitstukken die Jake meekreeg naar school... werden zonder pardon in de prullenbak gekieperd. En eh, ook hulp van diëtisten en artsen mocht niet baten. Toen eh, bij Jake vijf jaar geleden de eerste symptomen van zenuwbeschadiging opspeelden... kreeg hij vitamine-injecties om het grote tekort tegen te gaan. Echter zonder resultaat. Op zijn zeventiende werd Jake grotendeels blind en bijna doof verklaard. De jongen is nu volledig afgekeurd door de artsen. De moeder noemt het eetgedrag van haar zoon een sluipmoordenaar... omdat er in eerste instantie niets te zien was. Aan deze jongen. Eh, maar zijn lichaam ondertussen werd gesloopt, vernietigd en meer. Jake kan niet werken en is gestopt met school. Hij vertelt vooral thuis te zitten en het voetballen met vrienden te missen. Zijn dieet wordt besproken in de Annals of Intern, Internal Medicine, eh, beschreven als een extreem geval. De verschijnselen die Jake eh, heeft komen meestal alleen voor bij kinderen in de derde wereld... en verder bij zware rokers, drinkers en druggebruikers. Jake is het levende bewijs van hoe belangrijk het is om voldoende fruit en groenten te eten. Ja, ik eh, moet je eerlijk zeggen, ik ben daar ook te laat mee begonnen. Want ja, groente, dat hoefde ik eigenlijk niet zo. Doe mij maar lekker eh, een, eh, een eh, bord met bami of zo. En ja, oké, okay, daar zitten flintertjes, flintertjes <laughs> met prei in. Maar goed, ehm, ik, ik, ja, ik ben ook een beetje aan het veranderen geweest. Ik ben bijna 9 kilo kwijt. Koolhydraatarm dieetje valt ook niet altijd mee. Maar ja, je kan ook gewoon s'avonds gewoon een halve kip naar binnen gaan zitten werken. Dat mag dan gewoon. Alleen, ja, weet je, zo'n zo'n lekker ham kaas of zo. Ah. De mooiste hits klinken hier, hier nog een stukje beter. Willem van Rijn.eu Maar goed, alles voor het goede doel, ja toch? Ariana Grande en Social House. En eh, die hebben het over een jongensvriend, een boyfriend, <laughs> zoiets. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much. But I wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting. But I do just what I have to do And I might not be the one for you But you ain't about to have no clue Cause I know we be so complicated But we be push comes to shove, damn baby I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated, loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend. should've seen nobody But you ain't my boyfriend, boyfriend girlfriend, What you want me touch nobody else Baby, we ain't nobody I wanna kiss you, don't wanna miss you But I can't be with you, cause I got issues Yeah, on the surface, seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fun go Try to open up and love You are my girlfriend. I probably wouldn't see nobody else, but I can guarantee that by myself. You ain't my Willem van Rijn. We gaan de hele lange weg naar huis nemen. doen we met de eh, Long Way Home van Lucas en Steve en die band. night, I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. met die lange weg naar huis. Eh, maar eh, ja, eh, het was maar 2 minuten 49. Moet je ook weer even aan wennen, die korte nummertjes tegenwoordig. Hè? Ik was iets aan het doen. Even kijken. Oh ja, nou, daar gaan we zo wel weer mee verder. hey, we gaan het hebben over social media. Die gaan namelijk los op een nieuwe katten-challenge. Um, ehm, een internethype mag het gerust wel genoemd worden. Het filmpje dat Tina Jade Taylor Ryan maakte... gaat al een tijdje rond op social media. De hoofdrolspeler is namelijk haar rode kat ik ben blij dat het een mannetje is. <laughs> Anders moet ik zeggen, nee, laat maar. Eh, in de video gemaakt eh, op de app TikTok. Misschien eh, kan je dat ook een keer uitproberen. Ik weet niet wat, wat dat is eigenlijk. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Dans de kat op de vlotte tunes van het jaren 50 nummer. Mr. Sandman, send me a dream. De kat genaamd Ed, die hebben ze naar Ed Sheeran genoemd... beweegt op de melodie van de muziek en haalt je arsenaal aan dance moves uit de kast... De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken. Het duurt dan ook niet lang voordat andere katteneigenaren lucht kregen van eh, de video... en hun eigen versie ervan maakten. En ook hier geldt, des te meer katvideo's, des te beter. Geen kat in huis, maak je geen zorgen. Ook eh, met de hond is de challenge prima uit te voeren. Dus mocht je dit even uit willen proberen met je kat... niet mishandelen het katje... Ehm, ga eventjes naar de app op zoek TikTok. Ik ga dat eh, van de week ook eens even doen. Want eh, eens kijken of ik mijn kat in beweging kan krijgen. Want dat luie ding dat ligt eh, ja, meer op de bank als dat hij beweegt eigenlijk. Ehm, ja, het hurts, het hurts to be human. Ja, dat is soms wel eens zo. Moet je mee leren leven. Pink die doet dat ook, maar ze wil wel even de verhaal daarover kwijt. Zon, zee, strand, korte rokjes. Korte rokjes. Strakke bikinis. Strakke bikinis. En Willem van Rijn. even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. face the music. God, it hurts to be human, but I've got you, you, you, you, and you got me, me, me, me too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass now if we defeat all odds and it was us against the world You can count on me, you know I'd have your back God, it hurts to be human Without you, I'd be losing Yeah, someday we'll face the music could spend a day in my shoes Your mind would change If you knew what I've gone through dat is helemaal waar. Pink en It Hurts to Be Human. We zijn eh, toe aan het item ehm, de Yuko van de week. De YouTube cover van de week. De Scorpions ken je wel. Het nummer Still Loving You. Geweldig mooi nummer. Nou, Violet Orlandi die heeft daar een cover van gemaakt. En die is ook helemaal niet verkeerd. De Yuko van deze week. Tijd voor de Yuko van de week. Yuko van de week. uitgevoerd als zijnde de Yuko van deze week door Violet Orlandi. Je blijft luisteren. Willem van Rijn.eu Gaan wij naar Chesto samen met Jonas Blue en Rita Ora. Die heeft het aan de Ora. En eh, ze gaan een beetje ritueel bezig zijn. too hard, too deep, it's you, it's me, too wide, too sleep. Amsterdam, Kraantje Papi en Tabita met Moment... gaan we het eens even hebben over ja, mensen met, eh, met honden.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 Eh, het hebben van een hond is leuk. Ja, dat vind ik ook wel. Maar ook nog eens goed voor je. Je beweegt meer, want het dier moet natuurlijk uitgelaten worden. Um, ja, ook in de regen en de sneeuw natuurlijk. Maar uit eh, recent onderzoek eh, blijkt eh, ook dat het hebben van een hond effect heeft op je hart. Het hart van mensen die een hond hebben is gemiddeld ehm, gezonder dan van mensen die geen huisdier hebben. Ook eh, eten hondeneigenaren gezonder en zijn ze socialer. Nou heb ik natuurlijk wel een paar honden gehad in mijn leven. Maar ook uh, een bypassoperatie. Dus ik, dit verhaal slaat niet zo heel zo eh, op mij. Misschien op jou wel. Ehm, dat blijkt eh, namelijk uit een onderzoek van Mayo Clinic Proceedings. Mayo, dat is, dat is een synoniem, is een mayonaise. Eh, het hebben van een huisdier eh, is sowieso goed voor je hart... maar een hond in huis heeft meer effect dan bijvoorbeeld een kat. De studie startte in 2014 toen de onderzoekers de sociaal-economische en gezondheidsgegevens van eh, ongeveer 2000 mensen zonder een verleden van hartproblemen in het Tsjechische Brno verzamelden. Elke eh, vijf jaar zouden ze die gegevens vergelijken aan de hand van onder andere Life's Simple 7. Dat zijn zeven factoren die de gezondheid van je hart bepalen. BMI, dieet, fysieke activiteit, bloeddruk, cholesterol, glucoseniveau in je bloed en roken. Bij het vergelijken van de resultaten merkten de onderzoekers dat de hondeneigenaren een betere conditie en lagere bloedsuikerspiegel hadden en gezonder aten. Nog opvallender was de vergelijking met de hele groep, ook deelnemers die een kat, paard of een ander huisdier had. Mensen met een hond scoorden altijd het best of het team nu uh, keek naar de leeftijd, het geslacht of de opleiding van de proefpersoon. Nou, mooi verhaal toch? Ja. Dus uh, Ehm, ben je nog redelijk jong, neem een hond. Hè? Dan eh, kun je daar nog even lekker mee uitleven. Uh, voor de rest, eh, ja, we hebben zo meteen nog iets over rebelse kinderen. En ja, natuurlijk nog Sean Mendes, want die staat nu te wachten. Ik ga de deur eventjes openmaken.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 Daar zijn al eh, meerdere plaatjes over gemaakt. Ja, hey, een maan hè, die heeft iets, iets, iets uh, vunzigs, een soort mama appelsapje gezongen. luister maar eens. Laat het niet ja, oké. Ik weet niet wat jij hoort, ik hoor het wel.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 Maar een rebellerend kind is zo gek nog niet. Kinderen die meer uitproberen en oproer maken... die worden namelijk aardigere volwassenen dan de modelvarianten... blijkt uit nieuw onderzoek. Voor dat onderzoek sloeg de Universiteit Leiden de handen in één met de Universiteit of North Carolina, meldt eh, de Daily Mail. Dat, eh, het blijkt namelijk dat kinderen die roken, drinken, risico's nemen en op zoek gaan naar leuke dingen op latere leeftijd uiteindelijk eh, meer empathie voelen dan anderen. Voor het onderzoek werd naar 210 Nederlandse jongeren gekeken. En tijdens het eerste onderzoeksmoment waren de jongeren tussen de 8 en 25 jaar. Twee jaar later werden ze nogmaals ondervraagd en nog twee jaar later voor de laatste keer. Tijdens elk onderzoeksmoment werden de kinderen en jongeren gekoppeld aan een eh, MRI om de breinactiviteiten eh, te monitoren. Er werd gekeken naar eh, een deel van het brein waar risico wordt genomen en waar het sociale gedrag zit. Kinderen die meer risico's namen blijken vaker goed ontwikkelde sociale skills te hebben. Ze waren aardiger en begripvoller naar anderen toe en ze toonden meer empathie en konden beter beide kanten van een verhaal bekijken. Voor het onderzoek keken de wetenschappers dit keer eh, ook naar een ander deel van het brein, het ventrale stratium. Ik dacht nog, ja jong, waar, ging dat nou ook weer over? Nou, dat was namelijk het ventrale stratium. Tijdens het ondernemen van risicovolle activiteiten zoals roken en drinken werd dit deel actiever. De wetenschappers zeggen dat het onderzoek best een herinnering mag zijn om de rebelse kinderen niet direct in een hokje te zetten of om te vormen tot een negatief stereotype hoewel tieners, ouders of docenten eh, ook tot waanzin kunnen drijven. Belangrijk eh, voor de ontwikkeling is het wel. Het is onderdeel van het vormen van een eigen identiteit. Nou, Sien Paul heeft dat ook gedaan met zijn identiteit. En eh, daar is dit mooie werkje uitgekomen. When it comes to you. En wat ga je nu draaien? Ja, dat zeg ik toch, Sien Paul. When it comes to you, there ain't no satisfaction. Every night with you is hard. harder than the last one. There ain't no, no such thing as enough of your love. No such thing, give me some of your love. No such thing, enough for your love. Baby girl, girl, you got me caught right from beginning. Like a diamond shine glistening. Got me feeling I'm tripping in love. Don't want to fall in like this, a teen love. But you're pressuring my adrenaline. Baby girl, cause you done already win. Want be the king, don't bring me the mean love. Let me in love, baby girl, cause just one time, girl, it's never enough for me. I need one more night, girl, it's never enough. It's never enough, baby girl, one more night. It's never enough for me. One more chance, it's never enough. It's never enough. When it comes sunshine every me and my friend a fall out. Baby girl, you know I'm going all out. You say hot stepping, you know, say me repping for you, girl. Any minute, any little second, me want get the call, want get the shout out. Hear me, girl, you know there ain't no doubt. You and me queen, don't treat me like scout. Listen to the word from my mouth, baby girl, cause just one time, girl, it's never enough for me. I need one more night, girl, it's never enough, it's never enough, baby girl, one more dance chance. It's never enough. It's never enough. twee weekjes hebben wij eh, Simply Names hier in de studio bij willemvanrijn.eu. En eh, ik heb een, eh, een, stukje gezien op Facebook van deze band, groep, toestand. En daar, die speelde dus zeg maar One van U2.